Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. ...cent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging komt vooral voor rekening van mensen met dementie en van psychiatrische patiënten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies. Bijna alle artsen die bij euthanasie betrokken waren... hebben zorgvuldig gehandeld, zeggen de commissies. In vier gevallen was dat niet zo. Het draagvlak voor de monarchie is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2008 was, nog, was het nog 78 procent, op dit moment is het 65 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête in opdracht van de NOS. Nog altijd heeft een ruime meerderheid van de bevolking vertrouwen in koning Willem-Alexander. Als rapportcijfer krijgt de koning een 7,3. Voetbalclub FC Twente heeft een akkoord gesloten met de belangrijkste schuldeisers. De deal is een belangrijke stap die de club uit Enschede moet zetten op weg naar het behoud van de proflicentie. Ex-voorzitters Joop Munsterman en Aldo van der Laan en twee oud-commissarissen staken geld in Twente en zijn de club nu financieel tegemoet gekomen. De KNVB moet uiteindelijk beslissen of Twente zijn proflicentie houdt. De Belastingdienst heeft geen rechters misleid, zegt staatssecretaris Wiebes. Hij reageert daarmee op een uitzending van Nieuwsuur... waaruit bleek dat de dienst informatie over een deal met een tipgever... ten onrechte had weggelakt voor de rechter. Dat gebeurde in een zaak tegen zwartspaarders. Wiebes zegt nu dat het weglakken geoorloofd was... om andere tipgevers niet af te schrikken. Op de streekbussen van Arriva kan vanaf 2018 niet meer contant worden betaald, alleen nog gepind. Dat heeft het bedrijf afgesproken met de vakbonden. Buschauffeurs willen van contant geld af om een eind te maken aan de overvallen op bussen. In Tilburg verdwijnt het contant geld als eerste. Daar komen in juli bij wijze van proef pinapparaten bij de chauffeurs. Het weer, vanavond en vannacht wat minder buien, minimumtemperatuur dicht bij nul. Morgen eerst de buien met hagel of onweer, later droger en vaker zon. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is nog enorm druk in de Randstad en de teller blijft ook nog maar oplopen. Op de A1 onder andere veel verdraging van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en knooppunt Diemen 9 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Den Horen en Dorp 11 kilometer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Beverwijk... 18 kilometer en 20 minuten op onthoud. De A10 dan de ring van Amsterdam tussen het Amstel Businesspark en en Oostzaanderwerf 14 kilometer ook daar een half uur op onthoud. Dan de A15 van Europoort naar Gorkum tussen Rotterdam, IJsselmonde en Sliedrecht-West. Een half uur vertraging door een aanrijding. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is het gewoon druk. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knappend Klaverpolder rijdt het langzaam over zo'n 14 kilometer. Ook een lange file op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunette 13.